Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Rechters vinden dat ook zij het niet goed hebben gedaan in de toeslagenaffaire. Staat in het AD. De krant heeft een rapport gelezen, geschreven door rechters en andere experts. Die hebben meer dan 16.000 zaken bekeken. De zaken waren aangespannen door ouders die heel veel geld moesten terugbetalen aan de Belastingdienst... en dat niet wilden en vaak ook niet konden. Maar de meeste rechters volgden blind de aanpak van de Belastingdienst... en hadden niet genoeg oog voor de ouders, is de conclusie. Pas op als je de weg op gaat. In het hele land hangt op dit moment dichte mist. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Op sommige plekken is het zicht minder dan 100 meter. Die mist kan de hele ochtend blijven hangen. Nederland gaat proberen meer Afghanen op te halen. Tot nu toe werd er steeds gezegd dat er nog maar 70 Afghanen naar Nederland mogen komen... plus de tolken die voor Defensie hebben gewerkt. Maar die groep wordt nu veel groter. Ook beveiligers, chauffeurs en koks mogen naar ons land komen... samen met hun directe familie. En Pavard, Benzema wacht tot de bal zijn kant op komt. Die komt ook wel, maar is niet goed. Maar kan wel worden opgevangen dan uiteindelijk toch door de Fransen. schot gaat erin, ja, daar is hij dan toch van Theo Hernandez. Balen voor België. Het land gaat niet naar de finale van de Nations League komende zondag. De Belgen stonden na de eerste helft tegen Frankrijk nog met 2-0 voor. Maar gaven het in de tweede helft helemaal uit handen. Het werd 2-3. Het is de zoveelste keer dat deze gouden generatie van de Rode Duivels strandt net voor de finale van een toernooi. Ze spelen zondagmiddag dus om de derde plaats tegen Italië. Die finale is s'avonds, dat is Frankrijk tegen Spanje. Het weer mistig dus. Hoewel het nog even kan duren... breekt straks vanuit het oosten vaker de zon door. En dan wordt het best lekker, 15 tot 18 graden. Ook morgen af en toe zon en dan gaat het op 16.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 Ain't it funny? All the twisted games, all is jouw keuze ZFM. Skipping town, down to Mexico. Lipstick on, in the thunderbird, let's roll. Drive right off of the wall. Leave your job and your gaslight man. Modern life was a big letdown.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 De voormalige eigenaar van de Hedwiegepolder in Zeeland wil dat de onteigening wordt teruggedraaid... omdat ernstige vervuiling van de polder dreigt als die onder water komt te staan. Dat komt door de hoge concentraties PFAS in de Westerschelde. Rechters zijn kritisch over hoe ze zijn omgegaan met de rechtszaken over de kinderopvangtoeslag, meldt het AD... Ze concluderen dat de meeste rechters de aanpak van de Belastingdienst klakkeloos volgden. Nederlandse adverteerders zijn bezorgd over de onthullingen van een Facebook-klokkenluider. Die zei begin deze week dat het sociale netwerk winst belangrijker vindt dan de veiligheid van de gebruikers.